Kees Groot met het NOS-journaal. Er is een medewerker van een zogeheten goudwisselbus neergeschoten. De man is door meerdere kogels in de rug geraakt. Het is onduidelijk wat het motief is. Volgens lokale media zou het om een overval gaan. De dader is gevlucht en is nog niet gepakt. De politie heeft onder meer een helikopter ingezet bij de zoekactie. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is tijdens een persconferentie in Bern onwel geworden. Suu Kyi boog zichtbaar gepijnigd voorover en moest overgeven. Daarna werd ze snel weggeleid. Suu had eerder al gezegd dat ze last had van een jetlag. Ze zei dat ze zich uitgeput voelde na haar reis uit Birma. Voor vanavond stond het diner met de Zwitserse president op het programma, maar dat is afgezegd. Suu landde gisteravond in Genève voor haar eerste bezoek aan Europa in 24 jaar. Ze stond in Birma vele jaren onder huisarrest. Een rechter in de Amerikaanse stad Houston heeft zakenman Alan Stanford veroordeeld tot 110 jaar cel voor grootscheepse fraude. Hij heeft investeerders met een soort piramidespel bij elkaar 7 miljard dollar afhandig gemaakt. Het is de grootste fraude in de VS sinds het schandaal rond Bernard Madoff dat in 2008 aan het licht kwam. Het piramidespel van Stanford zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. Hij dupeerde duizenden investeerders door hun geld door te sluizen naar zijn eigen bankrekening. In Groningen gaan zondag alle 13 koffieshops dicht. De eigenaren protesteren daarmee tegen de landelijke invoering van de wietpas op 1 januari 2013. Ze vrezen voor dezelfde toestanden als in Maastricht, waar de coffeeshops na invoering van de wietpas veel minder klanten kregen. De koffieshophouders zijn bang dat dat leidt tot ontslagen en faillissementen. De Groningse koffieshophouders gaan zondag allemaal naar Cannabis Bevrijdingsdag, een cannabisfestival in het Westerpark in Amsterdam. Het weer vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking en vannacht hier en daar wat regen.